uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Orkaan Patricia is aan land gekomen in Mexico. Rond 1 uur vannacht bereikte de orkaan Punta Perula aan de Mexicaanse westkust. Zo'n 150 kilometer ten zuiden van de badplaats Puerto Vallarta. Op sommige plaatsen zijn straten blank komen te staan en er zijn meldingen van kleine aardverschuivingen. Berichten over grote verwoestingen zijn er nog niet. Uit voorzorg werden gisteren al 15.000 toeristen geëvacueerd uit Puerto Vallarta. Veel mensen zijn naar het binnenland gereisd om een veilig onderkomen te vinden. Anderen schuilen in opvangplekken in de buurt. Voordat Patricia aan land kwam werden windsnelheden van meer dan 250 km per uur gemeten. De storm is de zwaarste ooit op het westelijk halfrond. Het aantal mensen dat is omgekomen bij het Amerikaanse bombardement op een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Kunduz is naar boven bijgesteld. Volgens de hulporganisatie zijn er in totaal 30 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 13 medewerkers en 10 patiënten. Zeven lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. Ook zijn nog tientallen medewerkers en patiënten gewond. Het ziekenhuis in Afghanistan werd begin deze maand getroffen door een luchtaanval. Volgens de Afghanen waren er Taliban-strijders in het gebouw, maar de Amerikaanse bevelhebber sprak later van een vergissing. Nederlandse melkveehouders moeten een Europese boete betalen van ruim 135 miljoen euro. Het afgelopen jaar hebben ze meer melk geproduceerd dan toegestaan. Het is voor het laatst dat Brussel melkboetes oplegt. Sinds 1 april geldt er geen melkquote meer. Veel boeren hebben het quotum bewust overtreden... omdat de opbrengst van de melk hoger was dan de verwachte boete. Het weer, veel bewolking bij minima rond de 10 graden. Overdag opnieuw veel bewolking, in het oosten misschien nog wat zon. S'avonds gaat het vanuit het westen regenen.